1 uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. In slot die banden hebben met de regeringspartij. Hij werd thuis overvallen en doodgeschoten. Ook zijn vriendin werd vermoord. De Slovaakse politie gaat ervan uit dat ze zijn omgebracht vanwege het werk van de man. Er is nog geen spoor van de daders. Het Longfonds vindt dat gemeenten snel iets moeten doen aan de slechte luchtkwaliteit. In veel Nederlandse steden worden volgens het fonds de Europese normen overschreden... Longfonds denkt aan het invoeren van milieuzones en het tegengaan van het gebruik van houtkachels. Trouwen in gemeenschap van goederen wordt goedkoper. Minister Dekker wil af van de verplichte notaris. Igenen die nog wel de erfenissen, bezittingen en schulden willen delen... moet voortaan een formulier invullen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand om dit te regelen. In Eersel in Brabant is vanmorgen een baby ontvoerd. Een man zou het kindje in een maxicosi uit de armen van een vrouw hebben gegrist toen ze een supermarkt uitkwam lopen. Daarna ging de mannen vandoor in een auto. De politie spreekt van een zaak in de relationele sfeer. De VN waarschuwt voor een hongersnood in Zuid-Soedan. Bijna de helft van de bevolking kampt volgens de VN met een tekort aan eerste levensbehoeften. Ruim 150.000 Zuid-Soedanezen dreigen over enkele maanden te sterven van de honger... Zuid-Soedan woedt al vijf jaar een burgeroorlog. De wegenwacht van de ANWB heeft het extra druk door de kou. Veel auto's starten niet door problemen met de accu of hebben een vastgevroren handrem. Op een normale maandag zijn er zo'n 3500 pechgevallen. Maar voor vandaag rekent de wegenwacht op 5500. De ANWB denkt dat het deze week extra druk blijft, want de ergste kou moet nog komen. Het weer in het noorden wat bewolking op de Wadden en in Limburg mogelijk wat sneeuw, maar de zon schijnt ook geregeld. Temperatuur komt vandaag amper boven nul en er staat een stevige noordoostenwind. Morgen verandert er weinig, woensdag en donderdag is het nog iets kouder. Dit was het NFC. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Problemen bij de Koentunnel. Daar is de rechterbuis richting Den Haag afgesloten na een te hoge vrachtwagen.